spoedige start. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in een mis op kerstavond gewaarschuwd tegen de roes van de consumptiemaatschappij en opvlakkige luxe. En mensen opgeroepen terug te keren naar de echte waarden in het leven. Om je te richten op waar het werkelijk om gaat, is het goed eraan te denken dat Jezus in armoede ter wereld kwam, betoogde de paus in de Sint-Pietersbasiliek. De mis werd bezocht door zo'n 10.000 gelovigen. De beveiliging bij het Vaticaan was vanwege angst voor terrorisme strenger dan andere jaren. En iedereen die de basiliek betrad moest door een metaaldetector. Komende middag spreekt de paus zijn kerstboodschap Urbi et Orbi uit. In België is de kernreactor Doel 2 weer opgestart. Die werd twee maanden geleden stilgelegd omdat de 40 jaar oude installatie te oud zou zijn. De Belgische regering besloot later de reactor tien jaar langer in bedrijf te houden... om de stroomvoorziening in België te kunnen garanderen. Ook de even oude kernreactor Doel 1 wordt nog voor de jaarwisseling opnieuw opgestart. Beide reactoren zijn gecontroleerd en er zijn geen mankementen gevonden. De centrales staan ten noorden van Antwerpen, dicht bij de Nederlandse grens. De Zeeuwse politiek is bezorgd over het weer opstarten. Een uitje van zo'n 150 vluchtelingen naar een zwembad in Ede is op het laatste moment afgeblazen. De vluchtelingen zouden komende dag een paar uur gaan zwemmen, maar volgens de beheerder heeft, heeft het COA de activiteit geannuleerd. Waarom is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een brief in een huis-aan-huisblad in Ede. Iemand dreigt met rellen als de zwemactiviteit zou doorgaan. Het weer. Vannacht overal droog en de wind neemt af. Overdag eerst zon, maar later op de dag vanuit het zuiden regen...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 Op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. kerstdienst. Hoor je op ZFM. ZFM. He was born so far away So the story's told We remember Christmas Day When winter days grow cold With the time put away the trend.